De familie heeft aangifte gedaan tegen de politie. Een gevangenis in Zuid-Korea heeft last van een grote uitbraak van het coronavirus. Bijna 800 gedetineerden en 21 medewerkers zijn besmet. Gevangenen houden briefjes voor het raam met daarop hulpkreten. Binnen zouden soms wel acht besmette gevangenen in één cel moeten. Volgens de autoriteiten is er één gevangene overleden na een besmetting. Diegene zou ook al andere klachten hebben gehad. De Amerikaanse politicus Luke Ledlow is overleden aan de gevolgen van het coronavirus. De 41-jarige republikein uit Louisiana zou in januari geïnaugureerd worden als congreslid. Ledlow lag sinds een week op de IC. Hij laat zijn vrouw en twee jonge kinderen na. Nederland heeft de rechten van een tienjarige jongen geschonden, oordeelt het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. De jongen werd geboren in Utrecht als zoon van een vrouw uit China. Zij was als prostituee naar Nederland gesmokkeld, maar beschikte niet over de Chinese nationaliteit. Haar zoon werd daarom ingeschreven als kind met onbekende nationaliteit, maar met die status heeft hij geen recht op internationale bescherming. Het Mensenrechtencomité vindt daarom dat Nederland de jongen moet erkennen als Nederlander of als staat in Den Haag is gisteren en vandaag ruim 600 kilo vuurwerk ingeleverd bij de gemeente. Den Haag was de laatste van de vier grote steden waar dat kon, zonder dat de eigenaar een boete kreeg. De opbrengst van ruim 600 kilo is meer dan in de andere drie grote steden bij elkaar. Het weer nog.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 Dat ik van je hou. En als ik in je ogen kijk, ogen kijk. Dan weten we het allebei, Als is het sneeuwvlok op het dag valt. Dan ben ik, ben ik, ben ik bij jou. Witte kerst, zo perfect Vorig jaar, mijn vrienden daar, toch was ik niet tevreden. Bubbels bij de open haard, tot stubbel, want jij was niet daar. De boom die staat, lichtjes aan, voelt nog een beetje leeg, maar Tot Totdat we zijn verdwenen, alles als het sneeuw valt, dan ben ik bij jou. Dan fluister ik het zacht onder.